uur. Goedemiddag, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. De man die wordt gezocht omdat hij de afgelopen tijd s'nachts in Utrecht... twee jonge vrouwen van hun fiets zou hebben getrokken... is eerder veroordeeld voor een zedenmisdrijf. Crimeverslaggever Remco Andringa vertelt wat er over die zaak bekend is. De politie wil daar eh, niks over zeggen, over zijn verleden... maar ja, er komt intussen toch wel het een en ander eh, naar boven. Eh, we weten dat hij eind 30 is en het AD meldde vandaag... dat hij negen jaar geleden is veroordeeld tot drie jaar cel en TBS. En dat was wegens de verkrachting van een vrouw in eh, een park in Dordrecht. Hij heeft dat toen ook gefilmd. Uh, dat was dus een ontzettend nare zaak. En dat maakt dat de politie zich eh, nu natuurlijk grote zorgen maakt. nu er nieuwe incidenten zijn waarvan die wordt verdacht. Begin deze week werd een vrouw van 19 van haar fiets getrokken op een weg richting het Utrecht Science Park, waar ze kon ontsnappen. De politie heeft een foto van de man gedeeld en de auto waarin hij voor zijn werk rijdt. En een keer wat goed economisch nieuws. Volgend jaar leven er minder Nederlanders in armoede. Dat verwacht het Centraal Planbureau. Nou, die armoede is eigenlijk gedaald door het beleid van het vorige kabinet. Die daar specifiek hebben, eh, op in hebben gezet. Met bijvoorbeeld verhoging van het minimumloon. Met bijvoorbeeld extra geld voor het kindgebonden budget. Waar natuurlijk vooral gezinnen met kinderen van eh, profiteren. Eh, en je ziet op dit moment daardoor dat die armoedecijfers echt een stuk lager liggen dan, eh, dan in het verleden. Het kabinet krijgt het wel pittig. De staatsschuld gaat waarschijnlijk flink stijgen. Dat komt doordat de overheid meer geld uitgeeft dan er binnenkomt. En echte gamers herkennen dit muziekje gelijk. Ja, van Fortnite natuurlijk. Superpopulaire online game. Vier jaar lang kon het spel niet gespeeld worden op iPhones en iPads. De makers van de game, Epic Games, die hadden een eigen betaalsysteem in de app ontwikkeld tegen de regels van Apple in. Dat zorgde voor een hoop gedoe en een rechtszaak. Fortnite werd uit de App Store geknikkerd. Onder druk van Europese toezichthouders kunnen iOS-gebruikers het spel nu toch spelen. Gamers in de EU kunnen Fortnite downloaden via de App Store van Epic Games. Het weer dan, er trekken nog steeds buien over. Het is tussen de 20 en 23 graden. Vanavond alleen in het zuiden en oosten nog regen. In dit weekend meer zon en ook ietsjes warmer. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan lange files rond Amsterdam door de werkzaamheden aan de Ring Oost. Die is dicht richting Utrecht en op de Ring Noord heb je daardoor zo'n half uur extra reistijd. Verder is het heel druk op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort voor knooppunt Muiderberg. Er zijn twee rijstroken dicht na een ongeluk. Vertraging is 20 minuten. Op de A2 van Amsterdam naar Utrecht heb je een half uur oponthoud tussen Breukelen en Maarsen. Bij Utrecht is het heel druk door werkzaamheden aan de A2. Die is richting Den Bosch afgesloten. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag staat een lange file tussen Hoofddorp en Hoogmade. Vertraging is bijna een uur. En op de A27 heb je ruim anderhalf uur oponthoud van Almere naar Gorkum tussen Hilversum en Hagestein.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 In Qatar is vandaag nog geen deal bereikt over een staakt het vuren in Gaza. Hoge functionarissen uit de VS, Qatar en Egypte hopen voor het einde van volgende week een overeenkomst te kunnen sluiten. Bij een ongeluk met de pannenkoekenboot in Rotterdam zijn tien mensen gewond geraakt.